Vijf uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De VS en China zijn het eens over sancties tegen Noord-Korea... vanwege de kernproef en de lancering van een lange afstandsraket eerder dit jaar. Beide landen hebben een ontwerpresolutie opgesteld... die vermoedelijk nog deze week door de VN-veiligheidsraad wordt aangenomen... meldt persbureau Reuters. Wat er in de resolutie staat is niet bekendgemaakt. Kinderombudsman Mark Dullaert vindt de opvang van asielkinderen in noodopvanglocaties tekortschieten. Dullaert zegt dat de kinderen veel te lang in die centra moeten blijven. Daarnaast duurt het soms weken voordat de kinderen naar school kunnen, terwijl onderwijs juist structuur biedt aan de asielkinderen, zegt Dullaert. Apple-topman Cook blijft erbij dat zijn bedrijf geen software zal ontwerpen waarmee de FBI iPhones kan kraken. De federale politie wil de contactgegevens van een doodgeschoten terrorist achterhalen. Op zijn telefoon staan mogelijk telefoonnummers van andere terroristen. Apple denkt dat als het zogeheten achterdeurtjes in de software bouwt, ook hackers daar gebruik van zullen maken. Oostenrijk en zijn zuidelijke buurlanden gaan scherpere grenscontroles houden om de stroom vluchtelingen via de Balkanroute in te dammen. Ze willen niet langer wachten op maatregelen van de EU die ze besluiteloos noemen. Ze waarschuwen dat ze op enig moment de grenzen helemaal zullen sluiten. In totaal tien landen zeggen dat ze onder meer te weinig opvangplekken hebben. Zangeres Adele is bij de Brit Awards in Londen de grote winnaar geworden. Ze kreeg vier van de belangrijkste prijzen in de Britse muziekindustrie... die voor beste zangeres, beste album, beste single en de award voor wereldwijd succes. De prijs voor beste mannelijke artiest ging naar James Bay... en Coldplay werd uitgeroepen tot de beste Britse groep. Het weer lokaal valt nog een winterse bui. En met uitzondering van de kuststrook vriest het licht. In het oosten en zuidoosten kan het mistig zijn.